Dat blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek, een enquête onder bijna 80.000 werknemers. Het loonoffer dat mensen willen brengen varieert voor wat men ervoor terugkrijgt. Zo wil 1 op de 6 salaris inleveren voor een betere leaseauto. Een kwart wil het wel met minder doen als er dichter bij huis kan worden gewerkt of als er meer vakantie tegenover staat. Zo'n 60 jonge piloten slepen ABN AMRO voor de rechter... omdat ze de lening voor hun studie niet kunnen afbetalen. De piloten zeggen dat ze te weinig verdienen... en vinden dat de bank hen nooit zoveel geld had moeten lenen. De advocaat van de piloten wil dat de hoogte van de lening wordt verlaagd. De opleiding kost gemiddeld 100.000 euro. Omdat de piloten tijdens hun studie nog niet hoeven af te lossen... lenen ze ook de rente over de jaren. De piloten zeggen dat ze na het afronden van hun studie... onvoldoende inkomsten hebben om die lening af te lossen. DSM in Heerlen heeft een goed derde kwartaal achter de rug. De netto-winst is met 44 gestegen naar 117 miljoen euro. Het chemieconcern had nog meer winst kunnen maken... maar had vooral last van nadelige wisselkoersen... en de moeilijke economische marktomstandigheden. DSM is ook actief in de voedingsindustrie... en is uitgegroeid tot de grootste vitaminefabrikant ter wereld. De Nederlandse pokeraar Michiel Brummelhuis is uitgeschakeld op het WK in Las Vegas. De Amsterdammer eindigde als zevende, nog altijd goed voor ruim een miljoen dollar. Het was de eerste keer dat de Nederlander de finale haalde van het WK-poker. Brummelhuis was graag verder gekomen in het toernooi, maar is erg blij met het resultaat. Hij maakte kans op ruim 8 miljoen. Dat is het bedrag dat de winnaar van het toernooi krijgt uitgekeerd. Het weer vanuit het zuidwesten regent, wordt 8 tot 11 graden. Morgen in het zuiden regenachtig, verder af en toe zon en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 5 kilometer of langer in de Randstad. A8 richting Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan 5. En op de A9 ook maar Amstelveen voor het knooppunt Badhoevedorp 9. Op de ringweg van Amsterdam de A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen Nieuwendam en het knooppunt Watergaasmeer 5 kilometer. Dat is dus via de Zeeburgertunnel. En op eh, de ringweg richting eh, de A10 West richting Zaanstad. Of uh, richting Den Haag moet ik eigenlijk zeggen. A10 West richting Den Haag staat voor het knooppunt De Nieuwe Meer 5 kilometer. A12 naar Den Haag tussen Blijswijk en Noodorp 5. En verderop voor het Malieveld ook 5 kilometer. De N247 richting Amsterdam. Daar staat bij Monnikendam ook 5 kilometer file.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 And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess things up, cause we came in a party tonight. Just party on, party on. We all came here to party.